en 10 jaar oud hebben bekend dat ze de vrouw van 90 die haar hondje uitliet hebben bespuugd en geslagen. De drie hadden het vaker gemunt op ouderen. De kinderen stalen ook een scootmobiel van een vrouw van 85 en probeerden portemonnees te stelen door met een smoesje de huizen van bejaarden binnen te gaan. De politie in Eindhoven denkt dat er nog meer mensen bij betrokken zijn en waarschuwt ouderen om geen vreemden binnen te laten. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Vooral in het noorden enkele buien.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 Het is de Vlaamse socialist en minister van Staat Johan van der Lanotte. Hij gaat de komende weken praten met de politieke partijen en wil, en wil ook om tafel met het planbureau en de Nationale Bank. Van der Lanotte noemt zijn opdracht bij voorbaat al de moeilijkste uit zijn politieke carrière. Er wordt in België al sinds juli onderhandeld over de vorming van een kabinet. Het is de bedoeling dat zeven partijen samen de regering gaan vormen, maar tot nu toe wilde dat niet lukken omdat ze het niet eens kunnen worden over de staatshervorming. In Frankrijk gaan de protesten tegen de pensioenhervorming door. De vakbonden hebben opgeroepen tot twee nieuwe actiedagen op 28 oktober en 1 Druk opvoeren nu er morgen in de Senaat over de pensioenhervorming wordt gestemd. In Parijs demonstreerden vandaag duizenden scholieren en studenten tegen de regeringsplannen. De studentenbonden hadden daartoe opgeroepen. Ook in andere Franse steden waren protestacties. In Lyon raakten demonstranten slaags met de politie. President Sarkozy hoopt dat de acties afnemen als de Senaat de hervormingen morgen goedkeurt en morgen de herfstvakantie begint. In de Amerikaanse staat Californië is een grootschalige aardbevingsoefening gehouden, de Great California Shakeout. Bijna 8 miljoen mensen deden eraan mee. Toen de sirenes afgingen.